Jeroen van Kamp met het CNW Journaal. De Deense premier stapt op na de nederlaag die haar centrumlinkse coalitie leed bij de parlementsverkiezingen. Haar sociaal-democratische partij werd de grootste, maar haar coalitie haalde geen meerderheid. Die bleef steken op 89 van de 179 zetels. Winnaar met 90 zetels is de centrumrechtse oppositie onder leiding van Rasmussen. Zijn partij werd niet de grootste, maar omdat het rechtsliberale blok dat hij aanvoert wel won, wordt hij toch premier. De rechtse Deense Volkspartij boekte ook flinke winst. Die partij zal niet meer regeren, maar wel gedoogsteun verlenen. De Europese Centrale Bank overlegt vandaag opnieuw over de situatie bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende contanten te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel opengaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Volgens bronnen van persbureau Reuters is tussen maandag en woensdag 2 miljard euro opgenomen. Normaal gesproken wordt er 200 tot 300 miljoen euro per dag gepind. Gisteren was er overleg tussen de Eurogroep en Griekenland, maar dat mislukte. Maandag is er een extra eurotop. Een tropische storm die over de Amerikaanse staten Texas, Oklahoma en Missouri trekt... heeft drie mensen het leven gekost. De staten kampen met hevige overstromingen. In Oklahoma overleed een tweejarige peuter. Het kind werd door het wildstromende water uit de handen van zijn vader gerukt. In Texas kwam een vrouw om het leven toen ze de macht over het stuur verloor... en ook in buurstaat Missouri kwam iemand om. De boot van team Alvimedica is vannacht als eerste aangekomen in Scheveningen tijdens de negende etappe van de Volvo Ocean Race. De Nederlandse boot van team Brunel kwam als vierde aan. Er vielen geen punten te verdienen in de Zuid-Hollandse badplaats.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 Oh, je parle un petit peu français. En ik there everybody to fly. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, Execution is aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind.